Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Amerikanen die advertentieruimte willen kopen op Facebook voor politieke boodschappen... moeten dat voortaan bevestigen met een papieren briefkaart. Zo wil het bedrijf voorkomen dat de aankomende verkiezingen beïnvloed worden vanuit het buitenland. Adverteerders krijgen een briefkaart op de mat met een code erop. Die moeten ze invoeren op Facebook om de aanvraag te voltooien. Facebook wordt verweten dat het bedrijf bij de laatste presidentsverkiezingen te weinig gedaan heeft om beïnvloeding uit Rusland te voorkomen. In de Franse Alpen zijn een man van 44 en zijn 11-jarige dochter uit Parijs bij het skiën om het leven gekomen. Ze werden buiten de piste getroffen door een lawine. Eerder vandaag werden in Zwitserland 10 mensen vermist. Acht bleken ongedeerd, twee mensen raakten licht gewond. De civiele luchtverkeersleiders die op Schiphol werken verdienen soms wel vier keer zoveel als de luchtverkeersleiders van de Koninklijke Luchtmacht. Dat blijkt uit een rapport dat maandenlang geheim werd gehouden, maar nu openbaar gemaakt is. Dat Defensie minder betaalde was al wel bekend, maar dat het verschil zo groot was is voor veel, militairen een verrassing. Volgens een aantal militaire luchtverkeersleiders die de NOS heeft gesproken stappen veel van hun collega's over om meer te verdienen. Eerder vandaag werd duidelijk dat de luchtmacht een tekort aan luchtverkeersleiders heeft... en daardoor zijn wettelijke taak niet altijd kan uitvoeren. In de Chinese regio Tibet heeft een grote brand gewoed in een belangrijke boeddhistische tempel. De ruim 1300 jaar oude Yokang-tempel wordt gezien als het spirituele hart van het boeddhisme in Tibet... en is een populaire bestemming voor toeristen. Berichten over de schade aan de tempel lopen nog uiteen. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft droog. In het oosten vriest het nog licht. Morgen is het meestal bewolkt met eerst in het noorden mogelijk lichte regen of motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf dinsdag schijnt de zon vaker. Dit was de... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1268 hier op CFM Zandvoort. En we gaan luisteren naar nog een uurtje New muziek. Eens even kijken, Songs voor Smiler McKee van John Dalander. Dat is ehm, de allereerste cd in dit tweede uur. Light of Day heet de track van dit nieuwe album van, uh, van Johnny... En hij doet het helemaal in zijn eentje. Solo piano noemen ze dat in New muziekland. De tweede is van eh, Reach... Eh, even kijken op mijn scherm. Reaching Calm. Ehm, ja, een beetje een merkwaardige titel. Ik dacht eerst dat het de, eh, het titel van het album was. Maar dat is niet zo, want dat is What the Years Have Left Behind. Nou, en dat gaat ook allemaal komen. En nog veel meer. En je kan het allemaal teruglezen op de website van peacefulradio.info. En ik wens je daarbij heel veel luisterplezier.